If you leave, it's a sin. Are you doing me good by doing me in? Are you doing me good by doing me in? Maar even terug naar uh, Spex Hilderland. Uh. Ja. Want we, waren blijven hangen, eh, zeg maar, uh, ja. in Volendam en het, eh, de, de start-up. Ja, ik lul gewoon door hoor. Ja, ja, ja daarom gaan we Maar je gaf al aan, van, je hebt jezelf gitaar leren spelen en je leerde van mensen hier in, in het dorp. Heb je ook nog les gehad of heb je geprobeerd om... Nee, ik, in de tijd toen ik 12, 13 was, akkoordjes en toen zelf verder. En op een gegeven moment heb ik mezelf leren vingerpikken. Oh, ah, okay. En toen was ik al flink op leeftijd. Toen zei Jan Akkerman, eh, hij zegt, jij moet dat pikken, Moet je, dat is jouw ding. Weet je wel? Ja, ja. oké. ja. Hij zegt, daar moet je je een beetje op richten. Omdat ik ook solo dingen deed. En ja, dat doe ik nou eigenlijk. Ik gebruik nog nauwelijks een plek tegenwoordig. Oké, ja. Dus maar met mijn linkerhand, eh, ik kan echt nog niet... Oh, dat kan ik helemaal niet, joh. Hmm. Maar nog een stapje terug, want je bent geen muzikant eigenlijk, hè? Je bent nee, een, ik ben een, een, een songman. Ik, ik ben nee, je bent eh, een docent of een uh, ja, Ik, heb ja. mijn leven lang, ja, ik heb 30 jaar in het basisonderwijs gewerkt. En 13 jaar in het voortgezet onderwijs. Oké. En dat, was, dat klinkt een beetje raar. Maar dat was mijn ticket naar muzikale vrijheid. Oké. Ik hoefde er niet van te leven. Dus ik hoefde geen konten te kussen. En ik hoefde ook geen hielen te likken. Aha. Ik heb twee jaar in Canyon gezeten. Dat was een, een feestband. Ja dat zijn de twee jaar waar ik het meest heb geleerd. Zijn muzikaal. Mhm. Want dan speelde je op een bruiloft en dan eh, een liedje zingen. Maar dan kwam oma Kopers Die wou wel ook eventjes een liedje zingen. En dan zette je bijvoorbeeld een C in, maar dan begon hij in as. Dus dan moest je omschakelen. <laughs> Daar heb ik nu nog plezier van. Oké. En ik heb geleerd dat drie setjes spelen, dat vind ik nu nog bijna vakantie. Want wij speelden met Canyon. Dus moest je op vrijdag een bruiloft spelen. Die begon om 6 uur tot 2 ja. uur s'nachts. En dus dan meteen na school eh, spelen. Ja. Die andere twee jongens waren beroeps. Hè? En dan zaterdag speelde je een dansavond. Van 8 tot 1. En dan zondags moest je nog wel eens een bruiloft spelen. Dat heette een dagbruiloft. Die begon s'morgens om 11 uur. Oh, zo, tot s'avonds 9. Ja, ja. En dan nog spullen opruimen. Nou, en dan dag na de school. Dat kon ik ook niet volhouden. Nee. Maar daar heb ik wel eh, echt... Eh, ik speelde twee weken geleden solo in Assen. Twee klussen op één middag. Dan speel ik 50 nummers. Zo, dat is inderdaad veel. Ja, ja, <laughs> ja. ja, En eh, ik, ik, ik, kwam Dick Plat wel eens tegen in BZN. Uh, Dirk, hoe is het? Hij zegt vakantie. Spullen worden neergezet. je spelen en weer naar huis. Ja. Want die, ja, die, had, die moest dan ook nog zo'n Leslie-box vroeger shower en zo. In middenbeemster de trap op. Dat, eh, dus die vond dat helemaal goed. Ja, je eigenlijke naam is ook niet uh, eh, Spekshilde. Nee, ik ben Theo van Scherpenzeel. Ja. En eh, ja, mijn vaders, familie van vaderskant komt uit Amsterdam. Dus de, Jip die kwam met de naam Spex Hildebrand op de knop, eh, proppen. Want we gingen die plaat maken. Nou, tegenover van we zei dat klinkt niet in het Japans. <laughs> en ook niet in het Engels. Jip Maar we zochten een naam. Kijk, eh, Jip, eh, ik, wij repeteerden met Jen Rog in de studio van Arnold Muren. Die begon toen net. Ik praat nu op begin jaren zeventig. En toen op een gegeven moment zei Arnold, jongens, een, een goede vriend van mij, die journalist uit Amsterdam, die schrijft liedjes. En die wilde dat een beetje knap demoen. Eh, ik heb gezegd dat jullie dat wel willen doen. Je, weet nooit wat goed voor is. Nee. En eh, nou, op een gegeven moment zongen ze die liedjes zelf, maar eh, op een gegeven moment ging ik dat zingen. Gewoon, nou ja, dus ja, ik bleek veel af, affiniteit met die muziek hebben. Hier ben ik weer een vrienden. Dus toen konden ze een plaat uitbrengen. In die tijd was ik eh, al een beetje klaar met Jen Rog. Nou ja, toen, eh, ja, eh, dat moet jij dat doen, man. Dat is toch leuk? Nou, toen naam. En toen uh, herinnerde Jip zich een, een personage uit, het, uit een boek, uit de Bob Eversen serie. Uh, en het boek was Hoogspel in Hongkong. En Spex Hildebrand was een bijziende juwelensmokkelaar. En Spex betekent bril. En het was in elke taal uit te spreken. Ah, dus toen werd ik Spex Hildebrand in 1975. Ja, mooi. Leuk, ja. Dus eh, zo doen. Maar ik nooit vergeten dat Jip Kulstein ook eh, toch iets in de muziek deed of zo. Een nou, Jip, schreef of zo. Eh, ja. Jip, Jip schreef samen met Ton de Zeeuw songs. En toen hebben we drie albums gemaakt. Drie nog wel. Ja, dus ja. ik zong songs van Jip en Ton. Maar Jip en ik waren intussen al begonnen met samen dingen te schrijven. Wij hadden allebei van country en en van rock. En, eh, dus vanaf mijn vierde album waren de liedjes van Jip en mij. En we arrangeerden dat samen en we, produceerden het samen. En we hadden gewoon een ding, als we een plaat maken, moet het er in een week op staan. Gemixt en wel. <laughs> Fouten mochten er ook, daar zaten we niet mee. Nee. Hadden ook een budget, met budget Snel, ja. En, eh, maar ja, het was wel lekker snel. Maar hier thuis en eh, dan hadden wij al de arrangementen doorgenomen. En dan was bekvecht al voorbij. Goed voorbij, ja. dat, Als we in de studio inkwamen, zo wordt het. Ja. Dat hadden we opgeschreven, klaar. Ja. En eh, eigenlijk werk ik nou nog zo. Hear that lonesome whippoorwill. He sighed. to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. just went behind the clouds to hide its face and cry. nog een keer? Nee, dat deden we zelf. Dat deden gewoon zelf? Nee, daar waren we eigenlijk wijs genoeg voor. Oké. En we hadden een geweldige technicus op het laat, Patrick Muren. En eh, dus, dus zo deden we dat. En uh, ja, toen, na Jip's overlijden, toen, eh, ja, toen had ik natuurlijk nog een stel nummers die nog niet helemaal af waren en niet opgenomen. En toen dacht ik, en ik had geen platencontract, niks. Ik dacht, weet je wat, ik ga dat hier boven op een kamertje opnemen. En ik zie wel, maar dan is in ieder geval de cirkel is rond. Ja, ja. En toen was ik al een, stukje op stoot. toen was ik bij Arnold Muur op visite. En ik vertelde dat zo. Hij zegt, maar waarom doe je dat niet bij mij dan? Oké. Ik zei, ja maar Arnold, het is geen low-budget plaat. Het is een no-budget plaat. <laughs> hij zei, ja maar hij Jip was ook mijn vriend. Oké. Oh. Hij zegt, dan gebruik je toch gewoon een paar loze uren. in. Eh, ah. Nou, dus we gingen opnemen. En eh, met mijn eigen band in Gaandeweg bleek dat eigenlijk wel tot dan onze beste plaat te worden. En ik had eh, Jaap Schilder van de Kids ja. en ons ex-bandlid eh, Benny Maurer gevraagd om tweede en derde stem. En, eh, en op een gegeven moment zat Jan hier, Jan Akkerman, hij zegt... Uh, hey Bolle, ik ben niet te groot om een solootje te spelen hoor, die plaat. <laughs> hey Bolle? Ja, zo noemde hij mij wel. <laughs> Want Jan is natuurlijk ook met Jip groot geworden. Want die woonden bij elkaar in de buurt vroeger. Oké, nou, En die zaten samen in Bakken op vakantiekamp. Ah. Die, kenden elkaar natuurlijk ook. Die generatie, ja. Nou ja, en toen was die plaat eigenlijk, dat was een Wink at the Moon. Die was eigenlijk praktisch klaar. En toen op een Koninginnedag, ik had gespeeld en ik ging nog even een biertje halen op de dijk. En toen kwam Piet tegen. En hij zegt, je bent een plaat aan het maken, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, hij is bijna klaar, man. Hij zegt, je hebt Jaap als tweede stem, hè? En Birk zei, ja. waarom heb je mij niet gebeld? Ik ja, Piet, ik jou verbellen voor een tweede stemmetje. <laughs> Ja. Hij zegt, dat had ik gedaan. je was toch ook mijn maat? Ja, ja. ja. Nou, en toen denk ik, jezus. En toen ja. heb ik een nummer eh, omgebouwd. Daar hebben we een duet van gemaakt. Oh, oké. Zo'n Piet ook mee op die plaat. Ja, te gek. Eh, en, dat nummer heette ook nog I Survived. Dus dat was allemaal wel heel toepasselijk. Wat leuk, ja. Dus dat... Eh, oh, ja, en, toen dacht ik, dit is mijn laatste plaat. Ja. Die kwam toen eh, in 2006 uit. Hier in de Jozef uh, speciaal concert. En toen dacht ik, dit is het wel. Maar ja, toen ging ik toch voor de lons zelf een beetje liedjes schrijven. En nog een paar dingen in jip had. En eh, toen had je hier dat blad One Way Wind. Van, ja, klopt. Ja. Nou, ik ken die jongens goed. En toen liet ik mezelf van, nou, misschien wil ik ooit nog eens gewoon op een kamertje boven een plaatje in elkaar steken. Ja, ja. Ja, dat had ik niet moeten zeggen. <laughs> nee? Nee, want een, paar maanden later, eh, Theo, ehm, toen was het eh, februari. Hij komt in november uit. <laughs> Jan Akkerman weet er al van. Want die zou me dan even helpen op eh, ja, ja dus- Want die, had, dan, die zei, had alleen maar gezegd... mooi, dan kan dat kind weer eens aan het werk. Dat was ik ah. dus. Ja. <laughs> Toen was ik al... was ik al 60 hoor. Ja. Zo, ja. Nou ja, en toen, en toen kwam Outsider. En ja, dat vond ik toen eigenlijk toen mijn beste plaat. Eh, misschien ook omdat eh, het was meer van mezelf. Ja. En eh, het, het was akoestischer in je... Nou ja, en ook alle teksten van jezelf? Of, daar staan er nog een stuk of vier nummers vijf nummers van Jippo, van de elf. Van Jip en mij. Oh. En de rest, die andere zes zijn helemaal van mezelf. Nou, ja en hier stond ook Volleyville op. Dat, die tijd had je de palingsoap. En dat Palingsoap? Ja, dat was heel erg van de tros. Oh, oké. en eh, toen eh, dacht ik, ja, maar toen heb ik een, een beetje een, eh, een kritisch nummer over uh, Volendam geschreven. Ik was ook een beetje boos dat hier zoveel mensen toen de PVV stemden. <laughs> en, Tot allemaal naar boven. toen heb ik dat opgenomen en toen begon de VPRO met de serie De Hokjesman. Ik weet niet of je die kent. Dat, waren, was een serie, tv-uitzending en daar stond een bevolking was eigenlijk op zoek naar de Nederlander. Ja. Ja, Nou, en er zou één aflevering gaan over de oh. Volendammer, of die bestaat. En via via hoorde eh, ik speelde toen met een, met een band met broers, eh, een gelegenheid band, de dekkerband. Eh, Theo, we hebben jouw nummer opgegeven. Uh, sta jij die mensen maar te ja. Nou ja, en toen in gesprek. En of ik zelf nog wat deed. En ook nog platen maakte. Want eh, ze nou, ik heb toevallig een, eh, een liedje over Volendam geschreven. Nou, mail het even. <laughs> Dus ik mail een mp3'tje en de tekst. En twee uur later krijg ik een mail terug. Wat een fantastisch nummer. <laughs> en dat hebben ze toen gebruikt als leidmotief in die uitzending. Oh, oké. Daar was ik wel trots op. Ja, ik kan me voorstellen, ja. En ik weet goed dat uh, Schaap na de uitzending me belde. Hij zegt, zit die ruiten er nog in? ik zeg, Michel, ik krijg alleen maar complimenten. Ook van mensen die ouder zijn dan ik. Van, je hebt nou precies eens opgeschreven. Wat het is, ja, ja. film. Ja. film? Volleyville. Ja. Oh ja. En... Uh, dus dat, dat, vond ik wel ontzettend leuk. Nou, en toen heb ik in 2018 nog een plaat gemaakt. Holding My Own. En eh, dat was allemaal van mezelf. Kijk, kijk. En eh, daar... Eh, ik was bezig met, met het voorbereiden. Toen overleed Piet Keizer. De beste linksbuiten in Nederland ooit. <laughs> de voetballer, ja. En toen heb ik daar een nummer over geschreven. Dat heette, zal je niet verwazen, nummer 11. Ja. En dat is terechtgekomen in een aflevering van Andere Tijden Sport. Die over Piet Keizer Oké. Ah. Dat vond ik wel ontzettend leuk, omdat ik ook persoonlijk leuke herinnering aan Piet had. Je kent die ook? Nou ja, oh wij hebben een tijdje eh, een stamcafé in Amsterdam gedeeld. Ja. en eh, dus als we elkaar tegenkwamen... We altijd was het stamcafé, ja. ja. <laughs> God, dus eh, dat was wel leuk. Ja. We're the showpiece of this nation. Regulars on national TV. We keep our money moving, buying everything we see. A lot of brand new cars in our town, and lovely houses in tidy streets always minding our own business, working our butts off to make ends meet. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. party time on Saturday. Flying high on our night out. Kindred spirits around the table. And we play our music loud. We all are devoted Catholics. Show up in church once a year so damn the Jew and the Muslim. We don't want them round here. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit. That's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. culture. Politics is not our thing. But we dislike rats in Texas. So we always vote right wing. Narrow mindedness and self conceit. And everything we say and do always in modesty, but we are the chosen few. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit, that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill. Me in Follyville. Maar de eigen liedjes die je schrijft, de, de, de thema's die je daarvoor kiest. Ja, dat is... Waar, waar haal je dat vandaan en, en wat, nou, je daarbij? Toch ook vaak gebaseerd op toeval. Of je, je ziet een film en je hoort een mooie uitspraak. En daar uh, beduur ik af en toe voor. Ja, dan, was dan weer een ander geval. Ik wilde gewoon dat nummer schrijven. En dat nummer of het piek, dat is ook gewoon, eh, dat zijn aanleidingen bij Piet was de aanleiding een minuut stilte. Volgens Ajax Sparta. Ah, ja. Toen dacht ik, ja. ik, hier moet ik een liedje over schrijven. Ja, En voor de rest... Eh, ja, sommige dingen zijn gebeurd. Ik heb eh, een liedje. Dat heet The Judge, de rechter. En we hadden vroeger op vrijdagmiddag een bitteruurtje op de dijk. En daar eh, zat van alle slagvolk En dan zat je met een mannetje van acht. En eh, daar zaten ook die jongens die op de dijk hun poen verdienden met een winkel van kar. En dan kwam ik daar binnen om half vijf. En dan zei ik alleen maar, de enige echt arbeider meldt zich. En dan had ik er vier kwaad. <laughs> Want ik zat in het onderwijs, ik werkte niet. en, eh, maar daar zat ook eh, iemand bij die verkocht patat op de dijk. En die noemden wij de patatkoon. Dat stond ook op zijn raar. Ja, logisch. ja, ja. Frans die had twee problemen te veel dorst en te weinig honger. hij, hij leeft ook niet meer. En die nam elke middag een paar eh, biertjes. Ik kon er ook niet zoveel meer En Dan kwam zijn vrouw halen naar huis. En uh, we een gesprek met een borrel op achterstuur. En toen zei hij, jongen, dat moet je nooit doen. Hij deed niet anders, bij wijze van spreken. Hij zegt, want ik heb dat een keer gehad. En toen werd ik aangehouden. was de tweede keer, moest ik voor de recht komen. Hij zegt, toen kocht ik een nieuw pak voor, voor 100 gulden. <laughs> Hij zegt, wat denk je wat er gebeurt? Kom ik de rechtszaal binnen, was die rechter blind. <laughs> Toen had ik een liedje. ik, had dat verhaal een beetje geromantiseerd en net of ik het zelf was. Maar ik wist er niet eens zeker of het wel echt waar was. En toen speelde ik hier een avond. Toen kwamen daarna twee mannen op me af. Die dat nummer, die Dus, die bestaat echt. En die kent dit verhaal. Hij zegt want ik roei elke zaterdagmorgen met die man. <laughs> nou, wat heerlijk. Ja, maar ja, dat was dan. Die krijg je in je schoot geworpen. Ja, mhm. klopt. Ja. Maar nooit in Nederlands willen zingen of zo? Nee. Nee? Ik, in Nederlands vind ik toch vaak cabaret. En ik vind het geen rock'n'roll dat is ook een leeftijdding, want eh, een 20-jarige zit er niet mee. Nee, zeker niet. Nee maar ik vind er... Eh, ik vond de scene mooi. Ja. Maar er kwam ook de T. Maar dan nog was de helft niet te verstaan. Nee, dat is ja, waar. Kijk, Boudewijn de Groot. Maar dat vind ik horror categorie. Ja. En ik vond toen Vreemde Kostgangers... Met, ja, met Jos. Ja. Als Jos dat doet, dan valt je mond open. Ja. Want dan klopt het wel. Dus eh, mijn stelling klopt ook niet helemaal. Maar ik heb er, ik heb er, eh, ik vind het vaak erg pretentieus. En uh, ja, dat, uh, niet mijn ding. Gewoon wel klaar. Nou, maar je zou denken dat je, doordat het in het Nederlands gebeurt, je, je mij ook Nederlands gedoseerd Ja, nee, maar ik, ik heb er niks mee, want dan ga ik op taalfouten letten. Ja, ja maar waar. als je het zelf schrijft, dan kun je dat... nee, maar ik bedoel, dan, gaf ik les aan VMBO eh, MAVO-klas. En hij zei, jongens, Laura, een hele lieve meid, dat is niet goed, jongens. Want je hebt ook geen halve lieve meiden. Ja. Ja, maar ik lokte dat uit ook. En dan zei ja. meneer, wat moeten ze dan zien? Ik zeg, Laura, een wolk van een meid. Laura, een mooie lieve meid. Ik zeg, en vrienden waarmee je kunt lachen is ook fout. Het moet zijn met wie je kunt lachen. Ja. En dan zei, en er weer eentje. Meneer, ze kennen zeker beter die teksten eerst even aan u te lezen. <laughs> maar het was natuurlijk ook een spel wat gespeeld werd. Mhm. is in the morning. Maar ik heb ook altijd het idee, en dat is een beetje, ook een beetje een, eh, een stokpaardje van mij. Met heel veel mensen met wie we spreken, die in de muziek werkzaam zijn, die hebben vaak ook een talent om te tekenen of om te schrijven of om te schilderen. Of... Nou, tekenen en schilderen kan je doorstrepen bijna. <laughs> en eh, ik was wel vroeger altijd wel eh, goed met opstellen op school. Dat eh, oh kon oh, altijd wel goed. Schrijven, ja. Dat was altijd geen enkel probleem. Ik lulde alles vol. en ik kan me nog herinneren, toen was ik een jaar of dertien. Toen kreeg ik uh, strafwerk. Ja? Uiteraard. Ja. En toen moest ik een gedicht maken over Waterland. Waterland? Ja, want ik zat op het Waterland college. Oh, vandaar ja. ja. En ik vond ik al, toen had je een, een, liedje. En dat heette Ameland, Ameland van Ben Steeniker. Toen zei ik aan die meneer, mag ik er ook een liedje van maken? Ja. Nou, dus ik, in plaats van Ameland, Waterland. En dat had ik een beetje actualiteit voor je, je dat kan op je dertiende. En ik kwam zaterdag zorgens op school en ik had een gitaar mee. En die man zei, wat kun je doen? Ik zei, ik kom mijn trouwwerk even opzingen. <laughs> ik heb nooit een trouwwerk van die man gehad. Want die lees was natuurlijk om. Ja. Daar werd door de klas natuurlijk dankbaar misbruik van gemaakt. Ja. Nog een keer, nog een keer. <laughs> maar dat, dat was geen enkel probleem. Dat, eh, dat oh, had ik zelf in elkaar. Ja. Maar nu ben je al hele andere dingen aan het doen. Met theatershows en zo. Nou ja, die zijn intussen weer afgelopen. We hebben eh, dus nou, ik ga natuurlijk nou weer gewoon zachtjes aan solo dingen doen. Ja. En met de motions eh, hebben we een paar nummers opgenomen. Waarvan twee van mij. Oké. En eentje van Paul Eduard. Want die oh, zit ook in de motions hè. En eentje van Tom Waits. En dat, oh. wordt, ja, dat wordt Spotify-werk. En... Eh, ja, af en toe spelen. Hoe, ben je bij de Motions eh, terechtgekomen? Nou en, ik eh, vertelde, dat Rudy een keer hier kwam om te vragen voor die theatershow. En dat moet, was... moet hij jou toch kennen inderdaad? Nou ja, hij, hij, vertelde me dat hij ooit wel eens bij zo'n kerstshow was geweest. Met Jip. Oké. Maar toen heb ik hem niet gezien. Dus hij oh, wist wel wie ik was en wat ik een beetje kon. En Rudy wilde mij erbij hebben. Want hij zocht iemand die een soepele tweede stem had. En die ook zelf... Ja, ja bij het een paar dingen ja. kon zingen. Ja. En gitaar speelde. Nou ja, en sindsdien... Eh, eh, ja, eh, niet van de motion. Ik zeg wel eens een grapje tegen Aaf. Ik ben bijna de baas van de Motion. Want dan beeldt hij weer op. <laughs> En dat gaat van hoe laat moeten we weg morgen. Tot hoe laat speelt de Ajax en hoe welk net is het. <laughs> ik overdrijf niet hè. Die belt bijna dagelijks. Goedendag. Goedendag. Rudy. <laughs> Dat, maar de eh, Moses is voor mij toch wel een, grote naam. ja, die naam hebben ook hits gehad. in als je dat ook ziet. Als wij spelen. In ja. wij speelden vorig jaar in Scheveningen. Waarschijnlijk in begin juni weer. En die hut was mutvol. En die mensen, die zingen dat dan woordelijk mee. En er staan zo met tranen in hun ogen. Ja, zeker. Mooie tijd, ja. ja. En eh, ja, al die meisjes van vroeger zijn natuurlijk nou vrouwen geworden. <laughs> ja, ja. Maar, eh, maar ja, die, eh, veel van die liedjes zijn nog springlevend. Ja. Nou, dus, en we hebben natuurlijk Wasted Words, dat doen wij nog. Maar we hebben natuurlijk een bewerking van gemaakt. Ja. stevig stukken hierin. En, en eh, maar zo'n ding als Why Don't You Take It en zo. En, For Another Man. Dat zijn gewoon goede nummers. Want je vertelde ook dat... Eh, hij doet nog andere dingen daarnaast, Rudy Bennett. Rudy, die behangt nog een paar ochtenden in de week. Ja, is ongeveer 79 jaar. Ja. ja hij zegt dan oh, altijd gaat sporten. Hij zegt, dan mij nog even bangen. <laughs> Hij zegt, daarom kan ik financieel doen en laten wat ik wil. Rudy's vrouw werkt ook nog. Die eh, is de chirurg van Matthijs van Heiningen. En van Ocean Akjol. Oh. Ze werkt bij tv. Bippie is ook 75. <laughs> Ongelooflijk heerlijk, hè? Zo'n energie nog. Ja, maar ja, weet je wat het is? onder ons, die generatie, die vroeger die poen die hebben niet aan pensioen gedacht. Nee, klopt. Nee. Dus... plane bound to fly from this airport. And on board there's a man feeling good. I have rambled and roamed. Now it's time to go home. And this plane is flying me back home to you. Once I carried the world on my shoulders. There were times I got lost in the blues. Had my doubts and my fears, cried a river of tears. But this plane is flying me back home to you. this plane is flying me back home to you. Je bent eigenlijk altijd je eigen weg gegaan, hè? Je hebt je ja. aangetrokken van... Eh, nee, trends en modus, dat heeft me nooit ene, op, muziekgebied ene en moer geïnteresseerd. Je pikt wel dingen op, hoor, hou het ten goede. Als je wat hoort van, hé, hey, leuk, maar... Eh, Nee, ik ben gewoon, ik zeg al, ik ben liedjesman. En uh, mijn muziek is een beetje geworteld in country en in blues. En dat is het. Ik ben natuurlijk diep in maar nog een oude folkie. Want zo begon je natuurlijk toen je 15 was. Ja. Ja, ja. Donovan en zo. En, uh, ja. en Bob Dylan. Maar, en dat ben ik altijd blijven doen. Maar dat kon ik ook blijven doen. Omdat ik, ik had al een salaris. Ja, dat is mooi. Ik hoefde niet met winden mee te waaien uit financiële noodzaak. Nee. Ik vind dat overigens volstrekt legaal. Maar ik had het er wel eens vroeger over met, met die jongens van Kennen. En zei, jongens, liedjes spelen, dat is heel erg. Ja. Ik zeg, maar weet je wat nog erger is? Als je ze moet zingen. <laughs> Eh, verschrikkelijk. en ja, ik, ja, hoefde dat niet, dus ik heb dat nooit willen doen. En eh, en ik vind het wat anders als je een vervelend liedje als begeleider speelt. Ja. Die drie minuten komen wel om. Ja. Maar ik heb dat na Kenny nooit meer gedaan. Oké. Ja. Vreselijke liedjes spelen. Want met Kenny speelden wij alles. Ja, echt een kofferband. Tot ja. wil ik Alberti aan toe. met, <laughs> eh, maar nogmaals, het meeste, ja. het meeste geleerd op die tijd. Ja. Maar heb je ooit overwogen om mogelijk je, je leraarschap... Nou ja, bij Canyon verdienen wij een hoop geld. Want we waren met z'n drieën. Mm We hadden alleen af en toe een artiestenbureau ertussen. Dus er kwam veel geld binnen. Mhm. En op een gegeven moment verdiende je er gewoon 1500 gulden in de week bij. Ja, zo, Die andere twee jongens konden daar riant van leven. Ja. Maar ik, ik wilde dat gewoon niet. En, eh, dus ik ben daarna anderhalf, twee jaar mee gestopt. Want het was niet vol Nee. Weet je, op een gegeven moment... Je hebt twee banen, hè? <laughs> Ja. ja. Dan moest je in mei 23 spelen, op school. Ja. ja. Dat gaat niet. Nee, nee klopt. En toen heb je ook echt een keuze gemaakt van... Uh, Dit ik niet doen, nee. Nee. Dat wilde ik niet. Nee. Je hebt nooit voor het grote roem of het grote geld gekozen, nee? Ja, nou ja, ik had dat natuurlijk helemaal niet eerder gevonden als ik zeven weken één had gestaan. Maar ja, je maakt al muziek die niet eh, zo erg mainstream is en was. Oké, dat was je wel bewust, ja. Ja, dat wisten wij. Dus, en ja, je had natuurlijk vroeger ook tegen. Jip was natuurlijk heel succesvol als... Ook als romancier. En als, eh, dat je natuurlijk toch wel het gevoel had dat ze dachten... Nou, die Goldstein, die... Eh, ja. Dit en ook niet even bij, weet je wel. Nog succesvol als, mm. als songschrijver. Maar we zaten er beide niet mee. Weet je wel. Ik kon lekker met Flaco Jiménez ja. we hier lekker spelen. En hier thuis. in doorzakken. Ja. En met mijn grote held Tom Paul Glazers. Uh, ja. countryzanger. Een paar keer hier optreden. Mhm. Ja. En eh, met David Olney. En eh, dat vond ik leuk. Maar dat is dus je drive. Gewoon leuke muziek maken. Gewoon leuke mensen. Eh, je eigen muziek mooi zingen en zo. Ja, gewoon je eigen muziek, eigen nummers of nummers van een ander, maar dan die naar je hand zetten. Oké, dus wel altijd je eigen inbreng inderdaad. Ja, ja. naspelen, ik kan het niet. Al zou ik het willen, ik kan het niet. Nee. Dat, eh, dat lukt mij niet. Dus ja, als ik, als ik solo speel, speel ik eh, de, helft krap is van mezelf. En die andere, meer dan wel, het zijn gewoon nummers van anderen. Maar die zet ik naar mijn hand. Ja, ja. En ik vind ze allemaal mooi, anders ga ik ze niet spelen. Nee. when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. just as long as you stand, stand by me. heb je nog dromen? Heb je nog grote plannen? Nou, weet je wat het is? Eh, het grootste deel van je toekomst ligt achter je. Gewoon nog een tijdje lekker door blijven spelen op zijn tijd. op deze manier, ja. Eh, en, of ik ooit nog een plaat maak, ik zou het niet weten. Want er komt, eh, ik was aan het begin van de pandemie vol goede moed begonnen. Een nummer over, over COVID. Ja. En toen een ander nummer. En dat hebben de Motions nou plotseling opgenomen. Ik had anderhalf jaar geleden ook niet kunnen weten... dat de Motions twee liedjes van mij op zouden nemen. Nee, had ik er eentje al zelf op de platen gezet en een andere uitvoering. Nou, dat staat nou te gebeuren. Ja, inderdaad. Ja, eh, ik weet het niet. Uh, wij, leven, wij leven en welzijn. We zien wel. Ja, oké. Dus uh, nou, in afgelopen zondag had je dan weer die havenfeest. Ja, eh, werd ik opgeroepen om Solo Long Solo Go is een liedje van mij. Ja. Dat is hier een beetje, hoort wel bij de vijf eh, collectieve volkslieden. Ja? Oh, zo. Dat heb ik ooit eens met Jan Rog opgenomen. Toen was ik 21. Mhm. Toen dacht ik dat het al voorbij was. Ja. <laughs> en dat eh, was niet zo best. En heb ik dat op mijn 44ste onder mijn eigen naam zullen met de Cats opgenomen. Met de Cats als achtergrondkoers. Ja, ja. zonder Piet. Dus Arnold, Jaap en Kees. Zo. Mhm. Ja. En uh, nou ja, dat, als, ik, dat, als ik dat nummer hier speel, hoef ik het niet te zingen zelf. <laughs> maar afgelopen zondag met allemaal 5000 jongeren. En die kenden het ook allemaal. Ongelooflijk. ja, eh, ja. jongens. En, eh, zingen. <laughs> Walking and thinking by the night we've been drinking Till the next day we felt dry and cold Laughing and smoking and listening to jokes that we all thought had to be told. Playing the blues, which was hard for the booze. of key, it truly was said. Oh, my friends are the time most of us settled down. Were in those great days we ben je trots op eigenlijk? Nou, ik, uh, nou, ik, ik vind... Eh, mijn platen ben ik wel trots. Ik ben trots op die laatste twee platen. Ja, de oude Maar dat komt ook omdat er... Die zijn het meest persoonlijk. En dat is het meest hoe ik erin sta. Ik, ik ben er eigenlijk het meest trots op dat ik gewoon altijd mijn eigen gang ben blijven gaan. En niet aan grillen en modus ja. heb toegegeven. Dat, eh, ja. dat is het eigenlijk wel. En of je het nou goed vindt of niet goed, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Voor jou niet, nee. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb. En eh, dat ik niet heb van... Jezus, ik heb die plaat wel gemaakt... maar ik schaam me er eigenlijk dood voor. <laughs> ik heb ook wel eens Nederlandstalige nummers geschreven... met Kenny eh, als vingeroefeningen. Er is geloof ik nog eentje opgenomen. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Maar ik, heb dat, ik, heb, dat geprobeerd. Ja. Maar het is mijn, eh, het is mijn, mijn ding niet. Dus tot zoveel trots. Nou, knap hoor. En ik ben trots dat ik, dat ik door, door sommige artiesten die ik heel erg hoog acht... en met wie ik heb opgetreden, dat die mij als gelijke behandelden. Ja, zeker. Ja, het eh, Weet je wel, uh, David Only, ik was fan. en Tom ja. Polk Lees, ik was fan. En dan, eh, als die dan zeggen, Specs, eh, we gaan het doen, spelen zoals jij het wil hoor. Eh, want, ja, dat zou ik ook trots op zijn inderdaad. Weet je, dan denk je, nou, dan nemen ze in ieder geval serieus. Ja. En dan vind je ook dat de Boy Me eigenlijk het nummer is wat je hele leven... ja, nou ja, het, 2015 toen kwam deze plaat uit. En ja, we wilden een verzamelaar uitbrengen. En dan vragen we of Johan Derks komt om eventjes jou toe te spreken. Want dan ben je 40 jaar artiest. Ja, ja. Ik ja, ik vind best, maar op een vorige plaat hadden ze ook al als extra oude nummer gezet. Ik zei, dan wil ik wel één of twee nieuwe nummers erop hebben. Anders doe ik het niet. Nee. Maar die moest ik nog wel even schrijven. Nou, en dan heb je het over ja, je onderwerp. Nou, daar zat ik. En dan denk je, waarom doe ik dit eigenlijk allemaal nog? Ja. Nou, en toen van ja, er zit natuurlijk ergens nog steeds een jongetje in je. Ja, klopt, ja. Een jonge jongetje, ja waar de, want wij zeggen ook wel eens tegen elkaar... van doordat je nog speelt, blijf je jong van geest. Geloof ik ook, ja. ja. Dat is ook als je blijft schrijven. Ja. Het eh, houdt je geest fit en... Eh, ja. Nou ja, dus die jongen eh, in mij. Dus nou, dan denk je, nou, Willie Nelson, die speelde nog. Bob Dylan, die inmiddels al boven de 80 is, die was ook al boven de 70. <laughs> dus dacht ik, wie ben ik om dan daarmee te stoppen, weet je wel. Ja, ja. En toen lukte dat liedje. Ik weet niet of jullie het wel eens gehoord hebben. Ja, zeker. Ja. ja. Dus dat lukte heel goed. En ik laatst een, een man die wel eens eh, rijdt voor de motions. En eh, die hoorde dat ook. en zei, jezus, ik voelde mezelf weer een jongetje. Weet je wel. Eh. <laughs> ja, dat was een toevalstreffer. In live speel ik het... en voor onze luisteraars, waarom doe je het nog steeds? Nou ja, om het voor de hand Er is een jongetje in mij dat dat nog wil. En wat moet je nou anders doen op jouw dag? Golven, ja, ja, doe ik ook wel eens, maar niet zo vaak. Als <laughs> we voetbal kijken. Voetbal kijken. voetbal kijken, maar alleen op tv. Ja. Maar ja, het spelen, dat, eh, weet je wel, dat, ben je gaan doen. En daar hoefde je, geen, hoefde je niet voor naar school. Nee. Want alles wat moet, dat, lukt niet. Maar alles wat je wil, dat lukt wel. Ja, Tenminste, zo sta ik erin. En eh, ja, ik vind dat het je in ieder geval mentaal jong houdt. Ja, geloof ik ook, ja. ja. Specs, uh, eh, doe maar hartstikke bedankt voor dit ja, nou, interview. Ja, nou, was hartstikke leuk. Ja. Dit was het weer voor deze week. Specs bedankt, Dick bedankt en uw luisteraars natuurlijk ook bedankt. Tot de volgende keer. young boy I used to be around. I knew if there was something going on. Hanging around with my buddies, bullshitting about the world, having a good time till the break of dawn. Today I am a decent fella trying to be my age. A bourgeois bloke down to the ground. Instead of nighttime boozing, nipping in the afternoon, I hardly ever go out on the town. I passed the midlife crisis and old age is on the way. But I still got this guitar on my knee. Picking songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. Joins are getting rusty no more running around. My pace is seriously decreased. Instead of playing basketball, I'm putting on the green. The great outdoors make me feel at ease. But though I passed the midlife crisis and old age is on the way, I still got this guitar on my knees. Picking songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. going strong as far as I can see. So who am I to stop maintaining and cherishing my friend for life? The boy in me. I may have passed a midlife crisis and old age is on the way, but I still got this guitar on my knee.